Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Irak zijn tussen begin 2004 en eind 2008 minstens 85.000 Iraakse burgers, militairen en agenten omgekomen door oorlogsgeweld, zelfmoordaanslagen en sectarisch geweld. Bijna 150.000 Irakezen raakten gewond. Dat blijkt uit een rapport van het Iraakse ministerie voor de Mensenrechten. Het is de eerste keer dat de Iraakse overheid een officieel overzicht naar buiten brengt. In het nu uitgebrachte rapport zijn alleen de doden meegenomen... waarvoor het Iraakse ministerie van Volksgezondheid een overlijdensakte heeft afgegeven. Mensen die met hun speedboot racen worden harder aangepakt. Hun vaarbewijs kan worden ingenomen of ze kunnen zelfs hun boot kwijtraken. Dat zegt staatssecretaris Huizinga. Ze wil ook dat bestuurders van een snelle boot hoe dan ook een vaarbewijs hebben. Nu is dat niet nodig als er iemand anders aan boord is die wel zo'n bewijs op zak heeft. Wanneer de nieuwe aanpak ingaat is nog onduidelijk. De wetgeving moet nog worden uitgewerkt. Bij de rechtbank in Amsterdam hebben zich enkele honderden personeelsleden van de DSB-bank verzameld. Een uur geleden begon daar de rechtszitting waarin naar verwachting het faillissement van de bank wordt uitgesproken. Eerder vandaag zeiden de bewindvoerders dat er geen kandidaten meer waren om DSB over te nemen, waarmee een faillissement vrijwel onafwendbaar werd. Het personeel is aan het begin van de avond op het hoofdkantoor in Wochnum op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Een tot tranen toegeroerde DSB-directeur Scheringa hield er een afscheidsrede. Volgens een aanwezige vakbondsbestuurder werd hij door veel personeelsleden om de nek gevlogen. Een eenmotorig vliegtuig geladen met honderden kilo's cocaïne is tussen Bonaire en Curaçao in zee gestort. De piloot en een inzittende zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens de Antilliaanse kustwacht explodeerde het vliegtuig boven de Caribische Zee door nog een onbekende oorzaak. Tussen de wrakstukken van het vliegtuig trof de kustwacht balen drugs aan. Het weer, Vannacht wordt het koud, met minima van plus 3 graden aan zee tot min 2 in het binnenland. Morgen weer volop zon en tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS. Je weet niet wat je hoort, zie je het antwoord. once van Zandvoort. Don't go changing to try and please me. You never let me down before.